Bij de PvdA is meer begrip. Die partij zegt dat iedereen door de uitbraak werd overvallen... maar dat de Commissie wel eerder de regie had moeten grijpen. Het CDA zegt dat voorzitter von der Leyen het lastig heeft... omdat de Commissie nauwelijks bevoegdheden heeft om handelend op te treden. Alleen D66 vindt dat de Europese Commissie een aantal uitstekende initiatieven heeft genomen. Philips is flink getroffen door de coronacrisis. In het eerste kwartaal daalde de bruto winst met een kwart. De omzet kwam uit op 4,2 miljard euro. De omzet van Philips viel onder meer terug in China, een belangrijke afzetmarkt. Tegenover de omzetdaling staat wel een groei van het aantal orders. Er is veel meer vraag naar ziekenhuisapparatuur, zoals diagnosesystemen en ademhalingsapparaten. Philips steekt 100 miljoen euro in het opvoeren van de productie. In meerdere landen worden vandaag de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. In Duitsland mogen kleine winkels weer open en gaan eindexamenleerlingen weer naar school. Ouders in Noorwegen kunnen hun kinderen weer naar het kinderdagverblijf sturen. En in Polen gaan parken weer open. Zwemmers en surfers kunnen weer terecht op een deel van de populaire stranden in Sydney in Australië. Zonnebaden blijft verboden. En ook in India worden de regels wat versoepeld. Ondanks de strengere aanpak van de illegale wapenhandel... waren er vorig jaar 12% meer schietincidenten. De politie en het Openbaar Ministerie maken zich daar zorgen over. Vorig jaar waren er 646 van die incidenten...